Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Asperge Teelstrinse is veroordeeld tot twee jaar cel vanwege het uitbuiten van buitenlandse werknemers op haar bedrijf in Zomeren. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde haar ook tot een voorwaardelijke straf van zes maanden. Jansen gaf werknemers slecht te eten. Hun onderkomen was smerig, ze liet ze lange dagen maken en betaalde ze minder dan het minimumloon. De vrouw heeft steeds ontkend dat ze haar werknemers onderbetaalde. Eerder kreeg ze al boetes opgelegd door de arbeidsinspectie. Het onroerend goed van de aspergeteelster is inmiddels geveild om die boetes te voldoen. De PvdA waarschuwt dat met de partij niet valt te praten over verdere bezuinigingen als aan het pakket maatregelen dat er nu ligt niets verandert. Financieel woordvoerder Plasterk zegt dat de 18 miljard die nu wordt bezuinigd op de verkeerde manier bij elkaar wordt gehaald. Mochten extra bezuinigingen van 5 miljard nodig blijken, dan moet de invulling van dit pakket eerst van tafel, zegt Plasterk. Vorige maand erkende het kabinet dat de kans groot is dat er volgend jaar door de schuldencrisis extra moet worden bezuinigd. De politie heeft bij Kuik, heeft bij Kuik alle vier de doden van het ongeluk op de Maas geborgen. De vier zaten op een speedboot die gisteravond in aanvaring kwam met een vrachtschip. Op de speedboot zaten zeven opvarenden. Drie van hen konden zich in veiligheid brengen door op het vrachtschip te klimmen. Een van hen ligt nog in het ziekenhuis. De eerste dode werd gisteravond al geborgen, de andere drie vandaag. Het zijn mannen uit Gennep, Ottersum en Afferde. Op de A58 bij Roosendaal is een vrouw licht gewond geraakt nadat haar auto met een baksteen was bekogeld. De politie denkt dat de steen vanaf een viaduct is gegooid. Het incident was gisteravond toen de vrouw vanuit Breda op weg was naar Roosendaal. De voorruit van haar auto werd versplinterd. In de omgeving van het viaduct vond de politie een baksteen waar glaspinters op zaten.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 Familie en vrienden, liefde Eh, zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik maar even we eh, gewoon eh, hier, als je niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je er eitjes bij?